Carolijn Bari met het NOS Journaal. Een Amerikaan is veroordeeld tot 20 jaar cel... in verband met de aanslag in San Bernardino vijf jaar geleden. Hij gaf wapens aan een echtpaar dat een bloedbad aanricht in een zorgcentrum. Daar werkte de mannelijke dader. Met de wapens schoot het stel 14 collega's dood tijdens een kerstviering. De daders kwamen om door politiekogels. Het waren geradicaliseerde moslims die al langer met plannen voor een aanslag rondliepen. De nu veroordeelde man wist dat, ze waren jarenlang bevriend... en beraamden samen ook aanslagen die ze nooit uitvoerden. Een brand in een appartement in Sneek heeft geleid tot de vondst van een hennepplantage en een mogelijk explosief bij de buren. Er is een verdachte opgepakt. De brand was in een uur onder controle. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is niets bekendgemaakt. Bij de ontruiming van andere woningen werd een hennepplantage ontdekt en iets dat op een explosief lijkt. Bij de onlusten in Nigeria zijn eerder deze week 69 mensen omgekomen, zegt president Buhari. Dat het zo uit de hand liep bij de demonstraties tegen politiegeweld... wijt hij aan straatterreur. Volgens hem hebben de veiligheidstroepen zich uiterst terughoudend gedragen. Maar mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat zeker 12 demonstranten werden doodgeschoten... toen ze het volkslied zongen. Op het plein voor het Cambuurstadion in Leeuwarden vierden tientallen supporters dat Cambuur zo goed als zeker de eerste periodetitel wint in de eerste divisie. De Leeuwarders wonnen eerder op de avond met 3-0 van Roda JC. De supporters op het plein hielden zich niet aan de anderhalve meter regel, is te zien op beelden van het feestje. Ze schreeuwden en staken vuurwerk af. De politie heeft voor zover bekend niet ingegrepen. Het weer, het is afwisselend bewolkt en er kan een bui vallen. De komende dag is het ook nog steeds bewolkt, ook kans op regen. Af en toe komt de zon erbij en het wordt zo'n 15 graden.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 Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin. And now your body's frozen. Broken down. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. When you're down and you feel ashamed. It's okay not to be okay. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the women can refute it. Pippin', I'm a nice guy, but don't get it confused.